Mark Hokker met het NOS Journaal. De koning van Saoedi heeft onder andere de minister van Burgerzaken... en de minister van Informatie per direct ontslagen. Koning Salman heeft zijn zoons nieuwe posten toebedeeld. Zo wordt prins Khalid de nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten... en prins Abdulaziz de nieuwe bewindspersoon op het departement van Energie. De koning kondigde verder een salarisverhoging aan voor militairen... die in Jemen strijden tegen Houthi-rebellen. In de Franse overzeese gebiedsdelen is gisteren gestemd voor de presidentsverkiezingen. Onder meer op een aantal eilanden voor de Canadese oostkust en in het Caribisch gebied hebben mensen hun stem uitgebracht. In Frankrijk kan vanaf deze ochtend voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen worden gestemd. De tweede ronde, tussen de twee meest gekozen kandidaten, is op 7 mei. Oud-correspondent Mustafa Oekbi is overleden. Hij was jarenlang correspondent voor de NOS in het Midden-Oosten. Hij begon zijn carrière als freelancer voor onder meer Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. In 2003 werd hij correspondent voor de NOS, eerst bij de radio, later ook voor televisie. Hij deed als een van de weinige Nederlandse journalisten verslag van de oorlog in Irak. In 2010 stopte Oekbi als correspondent. Niet lang daarna moest hij vanwege een langslepende ziekte de journalistiek helemaal verlaten. Mustafa Oekbi was 53 jaar. Go Ahead Eagles lijkt de degradatie niet meer te kunnen ontlopen. In Deventer werd met 3-2 verloren van FC Groningen. Diep in blessuretijd maakte Mahi de winnende treffer. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Go Ahead vijf punten achterstand op nummer 17 NEC. De Nijmegenaren verloren gisteravond met 1-0 van Excelsior. AZ won thuis met 2-1 van FC Twente en Pek Zwolle tegen Heracles eindigde in 1-2. Het weer op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden, met in Limburg kans op vorst aan de grond. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui.